Vertelt mijn collega Liedeke van de Buitenlandredactie. Nou, ten eerste zijn er waarschuwingsberichten verstuurd... vergelijkbaar met een NL-alert... Ehm, scholen zijn dicht of gaan dicht. Eh, sportactiviteiten worden afgelast. Ambtenaren moeten thuiswerken. En überhaupt is eigenlijk de waarschuwing voor iedereen daar... ga niet de deur uit als het niet hoeft. Vorig jaar, eind oktober, ging het ook al los in Catalonië en Valencia. Toen zorgde het noodweer voor flinke overstromingen. Israël heeft gisteren in 24 uur tijd 140 luchtaanvallen uitgevoerd in Gaza-stad. Zeker 77 mensen zijn daardoor gedood, melden verschillende media. Een dag voor de aanvallen zou Israël 73 reddingsverzoeken van internationale organisaties hebben afgewezen... om gewonde Palestijnen in Gaza-stad te redden. Bij de Duitse luchtvaartmaatschappij Lufthansa verdwijnen de komende jaren 4000 banen. Ze willen meer gaan doen met AI. Bij Lufthansa werken in totaal 100.000 mensen. En op sommige plekken in Twente zijn de laatste tijd opvallend veel wegen verzakt en beschadigd. Volgens de PVV in Enschede komt het door zwaardere elektrische bussen. Ze hebben dit stuk hebben ze pas, eh, pas vervangen. Nou, eh, zelfs de sporen beginnen hier al weer in te komen. Dus ja, ik heb hier vragen over gesteld in de, in de raad. Ja, busbedrijf Arriva bevestigt dat sommige wegen niet geschikt zijn voor de elektrische bussen. Toch staat de oorzaak van de verzakkingen nog niet vast, vertelt deze verslaggever van RTV Oost. Of de schade aan de wegen inderdaad komt door dit soort nieuwe grote elektrische bussen is volgens de provincie moeilijk te zeggen. De provincie wijst erop dat er ook ander verkeer zwaarder is geworden... zoals bijvoorbeeld grote elektrische auto's. En het is simpelweg drukker geworden op straat. Arriva en de provincie Overijssel overleggen nu over een oplossing voor de verzakkende wegen. Heb ik nog het weer? Nou, het is een prima herfstdag. Af en toe wolken, maar bijna overal droog en best zonnig. Vanmiddag max 17 tot 20 graden. ZFM Verkeersinformatie. Dit is Tim Schaap van de ANWB. Het is nog wat drukker op de wegen rondom Amsterdam. En dat heeft alles te maken met de wegwerkzaamheden op de A10 Zuidoost. Onder andere op de A9 heb je er alles van, vanuit Diemen.